In de Roemeense hoofdstad Boekarest is de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers. Die protesteerden voor de derde dag op een rij tegen de bezuinigingen die de regering van president Basescu doorvoert. Tientallen betogers gooiden met stenen naar de politie die traangas gebruikte om de menigte uiteen te drijven. De regering heeft de salarissen van ambtenaren met 25% verlaagd en heeft de belastingen verhoogd. De maatregelen zijn volgens de regering nodig om de klap van 2009 op te vangen toen de economie met zo'n 7% kromp. Ook in andere Roemeense steden waren protesten tegen de bezuinigingen. De politie in Kosovo heeft meer dan 140 mensen gearresteerd bij demonstraties die waren gericht tegen Servië. Op verschillende plaatsen bij de grens probeerden betogers verkeer uit Servië tegen te houden. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De demonstraties waren georganiseerd door een Kosovaarse partij die gericht is tegen elk contact met het buurland. Onder de arrestanten zijn vijf parlementsleden van deze partij. Kosovo heeft zich in 2008 onafhankelijk verklaard van Servië. Dit wordt door iets minder dan de helft van de VN-lidstaten erkend, waaronder Nederland. Het weer overwegend bewolkt en temperaturen rond het vriespunt. Overdag blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. De temperatuur ligt dan tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen.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 heart sing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 在。 You ready, Dave? I'm ready, Slick. Are you? Oh yeah, take it down. Girl, I must warn the best thing in the world She's so fly She'll drive you right out of your mind Steal your heart when you're blind Beware, she's scheming She'll make you think you're dreaming You'll fall in love and you'll be screaming Demon Poison, deadly, moving it slow Looking for a mellow fellow like the vogue getting paid Late, so better late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 Slick Blow. Text TV op kanaal 45. 45.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster,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 sky.